never get rich, but I'm trying. Trace Atkins, I'm Trying. En die gaat al zeker zo lang mee als eh, Joe Diffie. En Joe Diffie heb ik een aantal cd's van liggen. En daar ben ik heel erg ja, zuinig op, op die cd's. Want hij doet ook niet zo gek veel meer in de country, hè? Ik weet niet of hij wel een andere muzieksoorten nog een keuze heeft gemaakt. Maar In Another World zou dan heel goed uitkomen. Some stuck high in the air. Destination anywhere this road decides to go. Underneath the desert sky, I find a place to hide and rest my weary bones. This underpass will shade the heat as my mind drifts off to sleep. There you are with your hair all down and your feet are bare in your cotton gown. What a beautiful sight in the moonlight. The way you're looking at me with your loving eyes, you're letting me know that for all my life will always be my only girl. But that's another place and time, back when you were mine, in another world. A car stops way up ahead. I climb inside, her hair is red. I thank her for the ride. talks the miles away. I nod and smile and try to say anything to be polite. But as the darkness ends the day, another voice whispers my name. There you are with your hair all down and your feet are bare in your cotton gown. What a beautiful sight in the moonlight The way you're looking at me with your loving eyes You're letting me know that for all my life You will always be my only girl But that's another place and time Back when you were mine In another world with your hair all down and your feet are bare in your cotton gown. What a beautiful sight. Beautiful sight. In the moonlight. The way you're looking at me with your loving eyes, you're letting me know that for all my life, you will always be my only girl. But that's another place and time back when you were mine in another world.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 Ook onafhankelijke waarnemers zeggen dat er onregelmatigheden waren. De actie van de oppositie is opmerkelijk, omdat de drie partijen, waaronder de ultranationalisten en de communisten, in de regel weinig kritisch staan tegenover het Kremlin. Nu eisen ze een gesprek met president Medvedev en overwegen ze naar de rechter te stappen. Onverwacht hevig winterweer heeft in Polen en Oostenrijk voor veel ongemak gezorgd. In Polen zitten bijna 700.000 mensen zonder elektriciteit. Vooral in het midden en noorden van het land is de stroom uitgevallen. Ook leiden sneeuwval en harde wind tot veel ongelukken en schade. In de hoofdstad Warschau ligt het verkeer zo goed als stil. De luchthaven is gesloten. De regering heeft het leger ingezet om mensen te helpen. Het winterweer leidt ook tot overlast in Oostenrijk, waar in de Alpen rond Salzburg alleen vandaag al 75 centimeter sneeuw is gevallen. Dat is voor deze tijd van het jaar de grootste hoeveelheid sneeuw in 25 jaar. Ook morgen wordt nog wintersweer verwacht in Polen en Oostenrijk. Een eenmotorig vliegtuig geladen met honderden kilo's cocaïne is vlak na vertrek uit Bonaire in zee gestort. De piloot en een inzittende zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens de Antilliaanse kustwacht explodeerde het vliegtuig boven de Caribische Zee nadat het kort na de start in brand was gevlogen. Tussen de wrakstukken van het vliegtuig trof de kustwacht balen drugs aan.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 Deze, zijn opus 34, eh, is, eh, nou, is wat langer en nog inventiever en nog melodieuzer dan wat we u vorige week lieten horen. En hij heeft het toch in bijna even korte tijd geschreven. Die vorige deed hij in tien dagen. Deze twaalf. Uh, Bart zal u vertellen. We gaan luisteren naar het strijkkwartet in D-klein, opus 34 van Antonin Dvorak. En dat bestaat uit vier delen. Allegro, alla polka, adagio, finale pogo allegro. De uitvoering is die van het Stamitz-kwartet. thank you Thank you. U hebt geluisterd naar het strijkkwartet opus 34 van Antonin Dvorak. Dan gaan we nu naar eh, Schubert. Daar hoeven we eigenlijk niks eh, over te zeggen. Geniale uh, pianomuziek. Uitgevoerd door een sublieme pianiste. Ja, we gaan luisteren naar twee impromptus. Schubert schreef eh, twee series, Deutsch 899 en Deutsch 935. Van allebei gaan we de eerste beluisteren. De eerste in C-klein, de tweede in F-klein. Ze worden uitgevoerd door de pianiste Maria Joao Pires.